Veel huishoudens komen in de problemen als ze een koelkast of wasmachine bijna geen financiële buffer. Op zijn hoogst hebben ze 2000 euro spaargeld, maar dat is te weinig vindt het Nibud, dat samen met ING onderzoek deed. Het Nibud houdt als richtlijn aan een bedrag van minstens 3.500 euro spaargeld en voor een gezin 5.000. De tbs van een vrouw van 42 is per onmiddellijk opgeheven... ondanks angst van de rechtbank voor gewelddadig gedrag. De vrouw werd in 1999 veroordeeld tot wangbehandeling in een tbs-kliniek... voor onder meer bedreiging met een gaspistool. Ze heeft niet geschoten. De rechtbank kon de opheffing van de tbs niet tegenhouden... omdat in dit geval de maximale duur van tbs is bereikt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde in juli... dat tbs maximaal vier jaar mag duren... als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Door een brand bij een sociale werkplaats in het Duitse Titisee Neustadt in Baden-Württemberg zijn zeker 14 mensen omgekomen en ook vielen er gewonden. Volgens de politie was er een explosie in het gebouw. Over de oorzaak is nog niets bekend. In het gebouw werken volgens Duitse media zo'n 120 mensen met een geestelijke beperking. Op het moment van de brand waren er zo'n 50 binnen. De bands Raccoon en de jeugd van tegenwoordig en producer Giorgio Tuinfort hebben een gouden harp gekregen, de oeuvreprijs van de auteursrechtenorganisatie Buma. De prijzen zijn uitgereikt in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Bekend was al dat de zilveren harpen, de aanmoedigingsprijzen van Buma, zijn toegekend aan Django Wagner, Laura Jansen en Afrojack. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog. Morgen overdag weer veel bewolking met mogelijk in het noorden buien. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 130 kilometer. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A4 van Amsterdam naar Delft tussen Dorp en Rijswijk 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A10 Zuid richting Amersfoort bij de Rij 6. En op de A10 West naar Zaanstad bij Osdorp 7. A12 Den Haag richting Utrecht bij Noodorp 6. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij Noodorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam voorknopend Kleinpolderplein 6. A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk 6. Dan de A27 Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noorderloos 6.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 en Kate Bush probeert hem dan gewoon op te vrolijken. Don't give up. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van er hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En zoals u weet, het kan oud, het kan nieuw. Alle soorten muziek kan voorbij komen hoor. ze hebben hun afscheidstournee al gehad. En dan heb ik het over Simply Red. Misschien hebben ze dit nummer ook nog wel gezongen. Something Got Me Started. It's started nummers eh, luistert van eh, Madonna... dan heeft ze op een gegeven moment ook een liedje A Material Girl. En daar zingt ze over dat ze heel graag heel veel geld heeft... en heel graag toch wel eh, rijkdom kent. Nou, Cindy Lauper is een dame die steekt dat ook niet onder stoelen of banken, hoor. 12 Deadly Guns, zo noemt ze de cd die zij jaren geleden heeft uitgebracht... En daarop staat een liedje, Money Changes Everything. Oftewel, vriendje, ik ga je verlaten voor een rijker iemand. een strot heeft deze dame, deze Cindy Lauper. Een nummer wat geschreven is door Tom Gray in 1978... maar het zou toch nog tot 1994 duren... voordat eh, Cindy Lauper dit op haar cd plaatste. 12 Deadly Guns. En dit, dit is een nummer wat ik al heel lang niet meer gehoord heb. Een paar jaar geleden werd je met dood gegooid. En tegenwoordig komt het nog maar eens heel af en toe voorbij. get a shiver in the dark. It's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they that sound. Way on down south. Guitar George. He knows all the chords. But strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. with the Sultans. call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. Fortune Teller van Xavier Ruud uit 2005 eh, van de cd Food in the Belly. En ik heb u al vaker iets verteld over deze Xavier Ruud. Hij is een, eh, een, een, een afstammeling van de aboriginals in Australië. En hij mixt de traditionele instrumenten, de didgeridoo, samen met eh, allerlei andere westerse instrumenten. En dan krijg je dus dit soort muziek. Ik heb eens ooit gelezen in een interview met deze Xavier Ruud dat hij nog steeds bezig is met het zoeken naar zijn muziek. En zo klonk hij dus in, uh, in 2005. En zo klonk hij in 2007. Dezelfde Xavier Ruud, Land Rights. Home. these were feeling. Xavier Ruud is een, eh, eigenlijk een hele jonge artiest. Is in 2001 begonnen met het opnemen van cd's. En heeft nu inmiddels zijn achtste cd uitgebracht. En die achtste cd die staat eigenlijk een beetje haaks op alles wat hij al ooit gedaan heeft. Dark Shade of Blue, zo heeft hij de cd genoemd. En hij noemt hem eigenlijk een beetje psychedelic rock. Maar ook weer dat traditionele instrument, hè? Vrienden van ons waren naar eh, Australië voor een familiebezoek. En natuurlijk vroeg ik aan hun, breng een cd mee van die Xavier Ruud. Dit is zijn laatst verschenen cd. door Noord-Amerika. En als je zo een show opent, dan kan die avond niet meer stukken. deze cd door hoor, van het ene nummer in het andere. Black Water daar begon hij mee. En Dark Shades of Blue was track nummer 2 op deze cd. Ik heb hem al een keer helemaal doorgeluisterd en ik moet zeggen, je zit af en toe gewoon ja, te zwingen op je stoel. Je kunt gewoon niet stil blijven zitten bij deze cd. Paul de Munnik en Thomas Agda. Sama Agda en de Munnik. all 55. Ineens ben ik wakker en gewoon als altijd. Een broek, een shirt, mijn sleutels en weg. Ik trek op, ik laat achter. Ik ben leuk voor één nacht en dat weet ik hoeft niet nog eens gezegd. En nu komt de zon. in de kroeg. Het eindigt altijd ochtends vroeg. Ik alleen in mijn oude DM. Agda en de Munning Old 55. Dit is eh, een stukje met eh, een groot orkest erachter. The Great American Songbook, zo noemde Rod Stewart de cd. It Had To Be You. Een van de mooiste nummers naar mijn mening. The Way You Look Tonight. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight.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 Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight, darling. Just the way. Phil Ramone. Hij heeft deze cd eh, geproduceerd voor eh, Rod Stewart. En het blijkt altijd een wens te zijn geweest van Rod Stewart... om een keer te zingen voor een, groot orkest. Hier in Nederland is dat eh, ook geprobeerd... door iemand die eigenlijk altijd bezig is geweest in de popmuziek. Ik heb het over Barry Hay... En helaas, deze cd wordt omschreven als de slechtste cd van dat jaar waarin hij is uitgebracht. Ben ik niet helemaal eens hoor met die schrijver. Maar goed, The Labor of Love. You said, you recall about seven years ago now, you said that you were so tough. And I loved it, Ooh, loved you for putting me down in a totally new way. Down with the battle saddle day. Get away now. But now, too much pain for too little gain. and I feel like I'm gonna fight back right now. Gonna withdraw my labor of love. Gonna strike for the right to get into your heart. you no more. Ain't gon' go. No more. Ha, easy. I know that you said never was gonna be easy. But not this hard. You're so cold, so cold. The romance was and the promises break. My mistake was to love you a little too much. you no more. Ain't gonna work for you no more. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. Anyway, yeah. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. Anyway, don't want you. I don't need you. I don't need your tricks and tricks. I don't need your manifestation, your bad determination. I had enough of you and your super bad crew. I don't need you, I don't need you. Pseudo satisfaction, baby. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. Anyway, yeah. I can't stand it. I don't want it. I don't need your pseudo satisfaction, baby. Withdraw my labor. for my labor of love. Strike for the right to get into your heart. Withdraw my labor of love. And strike for the right to get into your heart. Withdraw my labor of love. And strike for the right to get into your cold heart. Ain't gonna work for you no more. Gijsbert Kramer, een eh, bekend recensent hier in Nederland. Die schreef Barry Hay probeert samen met het Metropoolorkest oude rocksongs nieuw leven in te blazen. Dit lukte van geen kant. Hij vindt het gewoon de slechtste plaat van het jaar. Hij schreef dat op 11 september 2008 en er zijn nog wat eh, reacties op gekomen hoor. Zo van eh, gelukkig zijn er nog enkele personen met dezelfde mening als GK en daar hoor ik ook bij. En de andere schrijft weer kop op Gijsbert en de andere weer van Barry Hay maakt gewoon een topalbum en klinkt goed in mijn oren. Maar eh, de manier van recensies geven dat is gewoon waardeloos op de manier zoals deze man het doet. En een 18-jarige student die schreef van... ach ja, het is niet zo verwonderlijk dat de kranten steeds minder in trek raken... als zij zich associëren met zulke waardeloze recensenten als de heer Kramer. Nou ja, daar is dus eh, heel veel over geschreven over deze cd. En als u eh, fan bent van Barry Hay, is hij gewoon perfect. Maar als je geen fan bent van Barry Hay, dan kun je daar wat bedenkingen over hebben. Datzelfde geldt voor deze cd. Alhoewel... Hier heb ik nog geen slecht woord over gehoord. Over de cd van Treintje Oosterhuis. Any day now. met het uh, Metropoolorkest Any Day Now. Ik draaide daar straks een eh, paar stukken van Xavier Ruud. En toen zei ik erbij van zijn stem die lijkt een beetje op die van Paul Simon. Nou, vergelijk het maar eens met Mia en Down by the Schoolyard. The mama pajama rolled out bed and she ran to the police station. When the Papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw, it was against the law. And the mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. come and take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. George Baker Selection heeft hier in Nederland eh, drie nummer 1 hits gehad. In 1974 Sing a Song of Love, in 1975 Paloma Blanca en in datzelfde jaar nog eens een keer Morning Sky. Maar in 1969, toen had hij een nummer uitgebracht wat niet hoger kwam dan de negendste plaats. Maar het is wel zijn grootste succes geworden hoor. Van deze George Baker. Little Green Greenback. Het is al tig keer uitgevoerd over de gehele wereld. Voor films, voor reclame, voor... Noem maar op. Looking back on the track for a little green greenback.